en een voorspoedige start. Dit is Ewald de Jong met het journaal. Het KNMI waarschuwt voor gladheid en ijzel boven de lijn Leeuwarden-Emmen. Er is code oranje afgegeven, wat betekent dat voorzichtigheid geboden is. In Groningen, Friesland en Drenthe is nachtvorst voorspeld en daarbij regent het licht. Het water op de weg vriest op en daardoor kunnen de wegen verraderlijk glad zijn. Het KNMI verwacht dat de gladheid aanhoudt tot de komende ochtend. Een Duits persbureau heeft begin dit jaar 300.000 euro geboden voor een foto van prins Friso in het ziekenhuis waar hij verpleegd werd na zijn ski-ongeluk. Een verpleger zou van het persbureau drie ton krijgen als op de foto ook Friso's vrouw prinses Mabel en koningin Beatrix zouden staan. Een foto van alleen de prins was goed voor een ton. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is de verpleger niet op het aanbod ingegaan, maar heeft hij meteen de directie ingelicht. De humanitaire situatie in Syrië verslechtert snel doordat het wapengeweld toeneemt. Dat zegt hulporganisatie Artsen zonder Grenzen. Ziekenhuizen worden aangevallen, 2 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen... en grote delen van het land zijn onveilig omdat er wordt gevochten. Ook voor de Syrische vluchtelingen in Libanon en Irak schiet de hulpverlening tekort, zegt Artsen zonder Grenzen. Door de winter wordt de situatie nog slechter. Burgemeester Bloomberg van New York heeft hard uitgehaald naar de Amerikaanse wapenlobby, de NRA. Die loopt op een schandelijke manier weg van de crisis waarin de VS verkeert, zei Bloomberg. De NRA zei gisteren dat bij elke school in Amerika een gewapende politieagent zou moeten staan. De burgemeester vindt dat de wapenlobbyisten een paranoïde beeld van een gevaarlijker Amerika schetsen... in plaats van oplossingen te zoeken voor problemen die ze zelf hebben gecreëerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op ijzel en sneeuw. De AWB waarschuwt voor gladheid op uitgebreide schaal door ijzel in het noordoosten. In de rest van het land motregen. Overdag is het grijs en regenachtig. In het midden en zuiden wordt het een graad of 7.